Jan van der Putten met het NOS Journaal. Steeds meer mensen werken thuis tegen naar ruim 3 miljoen. Dat is 37 procent van de beroepsbevolking. In 2013 was het nog 34 procent. Vooral vrouwelijke ZZP'ers uit de creatieve sector of met een taalkundig beroep zijn vaker vanuit huis gaan werken. Mannen werken nog altijd vaker thuis dan vrouwen, maar vrouwen hebben die achterstand bijna ingehaald, zegt het CBS. Coca-Cola sluit zijn distributiecentrum in de Mexicaanse staat Guerrero. Volgens de frisdrankgigant is, het is het in het gebied levensgevaarlijk. De staat in het zuidwesten van het land is een van de armste regio's in Mexico... met veel geweld, drugsmisdaad en corruptie. Coca-Cola zat er al meer dan 40 jaar in een joint venture met Mexicanen. De multinational zegt dat het distributiecentrum sluit vanwege de straffeloosheid en het gebrek aan gezag. Het besluit is een klap voor de regering van de Mexicaanse president Peña Nieto. Die probeert juist buitenlandse investeerders aan te trekken en de drugskartels te beteugelen. In Amsterdam-West is gisteravond de buitenlandse touringcar met tientallen passagiers beschoten. Een van de ruiten werd kapotgeschoten, maar niemand raakte gewond. Ook de chauffeur is ongedeerd. De aanleiding voor de beschieting wordt onderzocht. De politie in Amsterdam houdt er rekening mee dat de schutter en de buschauffeur verwikkeld waren in een verkeersruzie. De Britse instantie die toezicht houdt op de privacy heeft een inval gedaan bij Cambridge Analytica. Dat databedrijf in Londen zou via Facebook de gegevens van 50 miljoen Amerikanen hebben bemachtigd. Dat zou zijn gebeurd om Donald Trump in het zadel te helpen. De rechter had toestemming voor de inval gegeven. Het weer, vannacht bewolkt en misschien wat motregen. Het is een paar graden boven nul. Overdag droog en af en toe zon.